4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Artsen op Aruba luiden de noodklok over het oplopende aantal coronabesmettingen. Het eiland heeft maar één ziekenhuis met een intensive care. Aruba heeft nu 1500 actieve besmettingen. 43 coronapatiënten liggen in het ziekenhuis, van wie 12 op de intensive care. De artsen zijn bang dat het ziekenhuis geen veilige zorg meer kan leveren... als er nog veel meer besmettingen bijkomen. Veel operaties en onderzoeken die niet spoedeisend zijn worden nu al uitgesteld. De artsen vragen de Arubanen om zich aan de coronaregels te houden... en zeker niet naar feesten en andere bijeenkomsten te gaan. Tot 10 uur vanochtend zijn er 1087 nieuwe positieve coronatests bij het RIVM gemeld. Dat zijn er minder dan de afgelopen twee dagen toen het aantal besmettingen telkens ruim boven de 1200 uitkwam. Er zijn 17 ziekenhuisopnames gemeld, gisteren waren het er 6. Voor de vijfde zondag op rij wordt in Wit-Rusland gedemonstreerd tegen president Lukashenko en de uitslag van de presidentsverkiezingen. Volgens persbureau Reuters zijn in de hoofdstad Minsk ruim 100.000 mensen de straat op gegaan. Zeker 250 demonstranten zijn aangehouden. Het plan van de Wit-Russische oppositie is om vandaag met drie verschillende marsen op te trekken naar de wijk van Minsk waar hoogwaardigheidsbekleders wonen. Ook Lukashenko heeft er een woonhuis. De negende Formule 1-race van het seizoen is voor Max Verstappen uitgelopen op een drama. Vlak voor de start van de Grand Prix van Toscane kampte hij al met problemen aan zijn auto. Toen de race eenmaal begonnen was, viel Verstappen in de eerste ronde uit. Zijn Red Bull-wagen verloor snelheid, werd door achteropkomende auto's van de baan gereden en belandde in het grind. Vorige week in Monza, bij de Grand Prix van Italië, viel Verstappen ook al uit. Het weer. Zowel vandaag als morgen veel zon. Het is vanmiddag maximaal 25 graden. Morgen kan het 30 graden worden. Dinsdag wordt het op meerdere plaatsen tropisch.